2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij de rellen vannacht in de Amerikaanse stad Ferguson zijn zeker 61 mensen opgepakt. Demonstranten gingen woedend de straat op omdat de blanke agent die een zwarte tiener doodschoot vrij uitgaat. Betogers gooiden winkelruiten in en stichten branden. Er werd ook geregeld geschoten, zegt de kopchef van de politie. De politie gebruikte rookbommen en pepperspray om de honderden demonstranten uit elkaar te drijven. De man die in Nijmegen was opgenomen met verschijnselen van ebola is niet besmet met het virus. De man kwam uit Sierra Leone en vertoonde bij terugkomst ziekteverschijnselen. Hij meldde zich in de nacht van zondag op maandag bij de huisarts. Die stuurde hem onmiddellijk door naar het Radboud ziekenhuis. Hij blijkt de ziekte niet te hebben. Wat hij wel heeft is niet bekend. Tot nu toe zijn er in Nederland nog geen ebola-gevallen geconstateerd. Op een markt in Nigeria hebben twee vrouwen zelfmoordaanslagen gepleegd. Volgens de eerste berichten zijn er 30 doden autoriteiten zeggen dat de daders tieners of jonge vrouwen zijn. De eerste vrouw blies zich aan het einde van de ochtend op. Toen omstanders de slachtoffers de hulp schoten, liet de tweede vrouw haar explosieven ontploffen. Paus Franciscus heeft in een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg kritiek geuit op Europese leiders. Hij vindt dat ze meer moeten doen voor de duizenden immigranten die dagelijks hun leven riskeren om Europa te bereiken. Volgens de paus moet er snel actie worden ondernomen voordat de Middellandse Zee een begraafplaats wordt. De vluchtelingen die via zee aankomen hebben acceptatie en hulp nodig. Geen egoïstisch politiek beleid, zei de paus. Het weer vanmiddag wolken, maar ook wat zon en droog bij zo'n 9 graden. De oostwind trekt aan tot vrij krachtig, krachtig. Morgen bewolkt en mogelijk wat lichte regen. Het is dan 6 tot 8 graden.